Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn de afgelopen zes weken ongeveer 800 mensen omgekomen... bij pogingen om voedselhulp te bereiken. De VN meldt dat de meeste doden in de buurt van distributiepunten... van de omstreden hulporganisatie GAF vielen. Een woordvoerder noemt de manier waarop GAF hulp verstrekt... een schending van de humanitaire regels. De Amerikaanse Israëlische GAF zegt tegen persbureau Reuters... dat er geen doden zijn gevallen bij de voedselpunten... en noemt de aantallen van de VN onjuist. In Den Haag is vandaag de genocide van 30 jaar geleden in Srebrenica herdacht. Daar werden ruim 8000 moslimmannen en jongens vermoord door Bosnisch-Servische troepen. In Den Haag liepen Bosnische Nederlanders en nabestaanden een mars van 11 kilometer. Een verwijzing naar 11 juli. Ook werd de plek onthuld waar een herdenkingsmonument moet komen. Eerder vandaag was er al een herdenking in de buurt van Srebrenica... waar ook minister Veldkamp bij was. Hij bood opnieuw excuses aan en zei dat hij zich schaamt... dat de Nederlandse VN-militairen de moordpartij niet konden voorkomen. Op een strand in Italië is een jongen van 17 overleden... nadat hij bedolven raakte onder een berg zand. Hij had zelf een kel gegraven en die vervolgens instortte. De jongen werd nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. De zevende etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Hij was de sterkste in de sprint in de Muur de Bretagne... vlak voor de Deen Jonas Vingegaard. Daarmee neemt Pogacar ook opnieuw de gele trui over van Nederlander Mathieu van der Poel. Hij had slechts één seconde voorsprong op Pogacar... en moest al vroeg in de finale van de etappe van vandaag passen... toen de klassementsrenners versnelden. Het weer nog. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. En het weekend begint morgen met veel zon en 27 graden. Later eerst in het oosten kans op buien en dan wat regen in de rest van het land bij zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog steeds 10 minuten in de file voor knopen Burgerveen... Ze zijn daar aan het opruimen nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde.